Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De huurprijzen in de particuliere sector mogen waarschijnlijk niet verder omhoog. BBB-minister Keizer wil dat wel mogelijk maken om ervoor te zorgen dat verhuurders hun panden niet verkopen. Dat gebeurt steeds meer omdat ze door nieuwe regels te weinig verdienen aan huuropbrengsten. Door de huren omhoog te gooien hoopt de minister het aantal huurwoningen niet te laten slinken. De Kamer ziet echter te veel bezwaren. PVV vindt dat de huren juist omlaag moeten. Frankrijk zet 12 Algerijnse diplomaten uit... als reactie op de uitzetting van 12 Franse diplomaten gisteren. Het wordt beschouwd als de sterkste verslechtering van de relaties tussen beide landen sinds 1962... toen Frankrijk na een oorlog de onafhankelijkheid van Algerije erkende... De spanningen liepen op toen de Franse president Macron vorig jaar zei... dat de westelijke Sahara bij Marokko hoort en dus niet bij Algerije. De Malediven weert mensen met een Israëlisch paspoort. Het is een reactie op de oorlog in Gaza... De president spreekt in een verklaring van voortdurende vreedheden... en aanhoudende daden van genocide door Israël. De gouverneur van de Oekraïense regio Sumi wordt ontslagen. Hij bevestigde gisteren dat er een militaire bijeenkomst was... toen de stad Sumi doelwit was van een Russische raketaanval. Bij de aanval kwamen zeker 35 mensen om het leven. De bijeenkomst kwam de gouverneur op felle kritiek te staan... omdat hij daarmee burgers in gevaar zou hebben gebracht.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 Nou, maar, mij hier in de studio is het gelukkig app, want anders dan, eh, ik nou tot mijn schouders eh, in het water. En dat is niet de bedoeling natuurlijk. Waar gaan we allemaal van genieten? Nou, van mooie muziek natuurlijk en daar uh, zit u ongetwijfeld op te wachten. En u zit misschien wel op de bank, zoals ik het net aankondigde, met een nootje en een blokje kaas voor de inwendige mens. Biertje erbij, wijntje erbij. En genieten van de mooiste muziek. We gaan meteen een verzoekje draaien. Dat doe ik niet zomaar, want we hebben een luisteraar. En haar moeder, en dan hebben het over Annemieke Vos. Haar moeder is maar liefst, luisteraars, hou je vast, 100 jaar geworden. Nou, dat verdient natuurlijk een, eh, een bijzondere plaat. En die heb ik ook voor haar uitgezocht op haar verzoek. Charles Navour met La Mama. Gefeliciteerd, mama. Ils sont venus, ils sont tous là. Dès qu'ils ont entendu ce cri, elle va mourir là. Ils sont venus, ils sont tous là, même ceux du sud de l'Italie. Il y a même Giorgio, le fils maudit, avec des présents plein les bras. jeux n'ont pas d'importance, c'est un peu leur dernier cadeau à la maman. On la réchauffe de baisers, on lui remonte ses oreillers, elle va mourir là. Marie pleine de grâce, dont la statue est sur la place. Bien sûr, vous lui tendez les bras en lui chantant Ave Maria. Ave Maria. Il y a tant d'amour, de souvenirs autour de toi. les hommes ont eu si chaud sur les chemins de grand soleil, elle va mourir là, maman. Qu'ils boivent frais le vin nouveau, le bon vin de la bonne treille, tandis que se pêle-mêle sur les bancs, foulards et chapeaux. C'est drôle, on ne se sent pas triste près du grand lit l'affection. Il y a même un oncle guitariste qui joue en faisant attention à la maman. Et les femmes se souvenant des chansons tristes d'éveiller, elle va mourir. chante comme mon berce un enfant après une bonne journée pour qu'il sourit en s'endormant. Ave Maria. Y a tant d'amour, de souvenirs autour de toi, toi, la maman. Y a tant de larmes toi, toi la maman, que jamais, jamais, jamais, tu nous quitteras. Charles Navour, helaas niet meer onder ons met La Mama en Annemiek, je moeder gaat natuurlijk voor de volgende tien jaar minstens nog. Want eh, ja, als je de 100 hebt gehaald, een eeuw oud maar liefst. Ja, dan kan je best nog een paar jaartjes door volgens mij. Dan ben je zo'n eh, diehard, dan, eh, dan, dan, gaat het gewoon vanzelf eigenlijk. Hoop ik in ieder geval. nog vele jaren in gezondheid voor deze lieve dame. We gaan genieten van Lady Gaga. Cooper. een nummer heet Shallow. van The Star is Born. Star Lady Gaga samen met Bradley Cooper. Shallow, prachtig nummer. Dit is Glenn Campbell. Dream, baby, dream on. Ja, heerlijke stem, Glenn Gamble. Maar eh, een nog heerlijkere stem heeft Mr. Tom Jones. Funny, familiar, forgotten feelings. Last night, quietly, she walked through my mind as I lay searching for sleep. Her soft hand reached out, she whispered my name as she brushed a tear from my cheek. have gone wrong. I'm just thankful for the good times we've had, for without them, I could not. Mr. Tom Jones. Fantastische zanger. Nog altijd, want hij treedt ook nog altijd op. En eh, dat doet hij op een fantastische manier ook, luisteraars. We gaan eh, genieten van eh, niemand minder dan Alan Jackson. When somebody loves you. Where were you when the world stopped turning? that September day. Were you in the yard with your wife and children, or working on some stage in LA? Did you stand there in shock at the sight of that black smoke rising against that blue sky? Did you shout out in anger and fear for your neighbor, or did you just sit down and cry? Did you weep for the children who lost their dear loved ones? Pray for the ones who don't know. Did you rejoice for the people who walked from the rubble and sob for the ones left below? Did you burst out with pride for the red, white, and blue and the heroes who died just doing what they do? Did you look up to heaven for some kind of answer? at yourself and what really matters. I'm just a singer of simple songs. I'm not a real political man. I watch CNN, but I'm not sure I can tell you the difference in Iraq and Iran. lost his love. Where were you when the world stopped turning on that September day? Teaching a class full of innocent children or driving down some cold interstate. Did you feel guilty cause you're a survivor? In a crowded room, did you feel alone? call up your mother and tell her you loved her? Did you dust off that Bible at home? Did you open your eyes and hope it never happened? Close your eyes and not go to sleep. Did you notice the sunset the first time in ages? Speak to some stranger on the street. Did you lay down at night? wake up tomorrow, go out and buy you a gun. Did you turn off that violent old movie you're watching and turn on I Love Lucy reruns? Did you go to a church and hold hands with some strangers, stand in line and give your own blood? Did you just stay home and cling tight to your family? Thank God you had somebody to love. best is love. I'm just a singer of simple songs. I'm not a when the world stopped turning on that September day. Alan Jackson. net het nummer heette Where Were You? Ja, luisteraars, ik was eh, vandaag de gast als pers vertegenwoordiger van Niels.nl op de Keukenhof in uh, Lisse. Waar eh, een bisschop bisschop uit Rotterdam, Hans van den Hende... Eh, de bloemen inzegende, inzegende die uh, op weg moesten naar Rome. Er kwam een grote vrachtwagen het uh, terrein van het keuken oprijden. En eh, dat werd vol, volgedouwd zeg maar, met, met de mooiste bloemen... die op het Sint-Pietersplein in Rome zullen worden opgesteld. Of ja, uitgestald, hoe moet ik het noemen in ieder geval, er is een heel ontwerp eh, eh, eh, aan te pas gekomen. En het wordt vast heel schitterend. En twee vrachtwagenchauffeurs, een vader en zoon... waarvan de zoon gaat rijden die uh, gaan in drie dagen trekken ze nu richting Rome. En dan moet het allemaal voor zondag, voor de eerste paasdag, moet dat bloemenperk er liggen. Ik heb de bisschop even mogen interviewen en ook de ontwerper van, eh, eh, het bloemenperk wat zo dadelijk op het eh, Sint-Pietersplein wordt neergelegd. Piet Geurts heet hij en nou, fantastisch. wat een, wat een talentvolle man is dat. We gaan dat even onderstrepen met een lekker stukje muziek van The Association. Darling, be home soon. since I taught. Association met eh, Darling Be Home Soon. ja, het is actueel. Vandaag weer is een beetje, een beetje regen. De natuur snakte daarna, nou. het was overal zo droog. De grond en eh, de blaadjes en eh, nou, alles wat eh, brandbaar was. Want er waren ook best een aardige, aardige hoeveelheid natuurbranden in Nederland. Maar met de regen hoop ik dat het een klein beetje afneemt, die brandjes allemaal. Gerard Koch, die had vroeger, eh, dat hij een jaar of 18 was, had hij al een eigen autootje. En had ook verkering. En hij wilde natuurlijk wel best wel eh, knuffelen met een eh, meisje. Maar hij wilde het overal doen, maar niet in de auto. Ik wil het Ik wil het overal met je doen, maar niet in de auto. Ik wil de ruimte, schat, om te bewijzen dat ik van je hou. Het wordt warm hier binnen, de ruiten beslaan, slaapstoelen daaraan. En als ik opveer, steunt net mijn arm vol op de klakson. Reuze Ik wil het overal met je doen. Maar niet zelfs in die kleine niet, niet die van jou. Ik wil het overal met je doen, maar niet in de auto. Ik wil de ruimte, schat, om te bewijzen dat ik van je hou. Lekker poesje. Ik wil met je vrijen in stadion of bij je moeder op het balkon onder de kerstboom of in de tram er is maar één plek waar ik tegen ben ik wil Ga eens eentje opzij. Oh, de pepper. Dat is niet. Versnellen. Weg met de versnellen. Ja, als je zo'n klein autootje hebt, zo'n volkwagentje kever bijvoorbeeld, had ik vroeger. Als ik een jaar of 18 was, was mijn eerste autootje een Volkswagen kever ja, als je dan uh, eh, wilde vrij in de auto, ja, dan lag je wel opgevouwen hoor, dat kan ik je zeggen.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 I just want you back Want you want you back. Ja, Boyzone was dat met eh, Want You Back For Good. Eens even kijken, luisteraars, wat ik allemaal nog meer op het programma heb staan vanavond. Eh, ik had een playlist gemaakt, zo heet zo'n ding. Hè? Dan, eh, dan zet je een aantal mooie nummers onder elkaar. En dan hoop je maar dat het allemaal goed komt. Hoe zou u het vinden om koning te zijn? Nou, luister. dit zijn de White Plains. Die zingen erover.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 David Gates was de zanger en eh, de groep was razend populair in de jaren 70. Eh, toen ik nog in Noordwijk speelde. Ach, als ik nog terugdenk aan die tijd. Vrijdag, zaterdag, zondag spelen in Noordwijk. In een dancing getiteld Doona Daily. met uh, maar liefst drie ruimtes een discotheekje. Een kleine discotheek was dat. En boven een grote zaal met een live band. Beneden een grote zaal met een live band. En vrijdag, zaterdag en zondag spelen. Dus dan reed ik vanuit eh, Haarlem drie keer eh, in het weekend eh, richting Noordwijk. En weer terug, straks naar huis. Maar ja, je was jong en je veroverde de wereld nog. Hè, zo ging dat. <laughs> nou ja, dat is een beetje overdreven natuurlijk. Ik moet er alweer bijna uitluisteraars, want... Ja, het nieuws is onverbijdelijk. komt eraan. Eh, ik heb nog ruim een minuut. Ja, wat moet je nou in een menu draaien? Dat kan, dat kan niet meer. De plaatjes die eh, geproduceerd werden in de jaren 60... die waren wel heel kort hoor. Eh, hooguit anderhalf, twee minuten zeg maar. Dat zou eigenlijk nog precies passen. Maar ja, ik heb nou nog 58 seconden. Dus dan moet ik u maar eventjes er bewust van doen zijn... dat nog een uurtje moet blijven luisteren naar nog meer mooie muziek. En morgenochtend dan ga ik de week doorzagen. Duitsdag de week door op de woensdagochtend. Vanaf 9 uur tot 12 uur. Met stukjes cabaret om het half uur. En eh, ja, lekkere gouden oude muziek. Wat meer tempo natuurlijk. Wat meer is sprankelend, luisteraars. Dus je kan dan zwingen in de kamer. Dus luister ook morgenochtend uh, naar ZFM Zandvoort. Op 106.9 eh, eh, FM. Eh, maar je kunt eh, op www.zfm live.nl meeluisteren. Nou, ik heb bijna die minuut volgekletst. Ik heb nou nog 10 seconden.